moeten we het NWS Journaal. T-Mobile moet een klant bijna 11 betalen voor een abonnement uit 2013... waarbij een gratis telefoon werd aangeboden. Volgens de rechtbank werd het toestel in werkelijkheid door de klant afbetaald... en voldeed T-Mobile daardoor niet aan de regels. De zaak werd aangespannen door Consumentenclaim. Die zegt dat deze uitspraak belangrijk is voor zo'n 70.000 andere claims... over telefoons die ten onrechte als gratis werden aangeboden. Volgens consumentenclaim wordt binnenkort ook KPN voor de rechter gesleept in een soortgelijke zaak. Twee oud-staatssecretarissen van Financiën roepen het kabinet op snel extra geld vrij te maken voor de Belastingdienst. Willem van Meent en Steven van Eyck zeggen in de Telegraaf dat ze zich zorgen maken. Onder meer door ICT en personeelsproblemen komt het innen van belastingen in gevaar. Van Eyck, staatssecretaris in het eerste kabinet Balkenende, noemt de fiscus de bloedsomloop van de samenleving. Vermeend staatssecretaris onder premier Kok hoopt dat de huidige staatssecretaris snel genoeg budget krijgt om de problemen op te lossen. Israël trekt de kandidatuur voor de VN-veiligheidsraad in. Volgende maand wordt er gestemd over twee tijdelijke plaatsen in de raad. Het is niet officieel bekendgemaakt waarom Israël zich terugtrekt... maar een bron zegt tegen persbureau Reuters... dat Israël bij voorbaat geen kans denkt te maken... tegen kandidaten Duitsland en België. Noord-Korea heeft de klok een half uur naar voren gezet... en loopt nu weer gelijk met Zuid-Korea. De aanpassing werd al aangekondigd na de top tussen leider Kim Jong-un... en de Zuid-Koreaanse president Moon. Noord-Korea voerde in 2015 een eigen tijd in... toen het land steeds meer onder vuur kwam te liggen... vanwege zijn kernwapenplannen. Het weer, het is helder vannacht. De temperatuur daalt naar 8 tot 3 graden. Lokaal kan het aan de grond vriezen en kan er ook wat mist ontstaan.